Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Kinderen hebben nog nooit zoveel naar een scherm getuurd als nu. Volgens onderzoekers kijken kinderen tot 6, gemiddeld 100 minuten per dag... naar een tv, tablet of telefoon. En dat kan voor problemen zorgen, zegt deze onderzoeker. We weten uit onderzoek dat uh, eh, langdurige schermtijd eh, ja, soms gepaard kan gaan met problemen in taal, in gedrag eh, of in slaap. en we zien dus dat ehm, het beeldschermgebruik dat het vaak gepaard gaat met zitten... Eh, ja, en zitten kan gevolgen hebben voor de, eh, de, gezondheid, voor de groei van kinderen, voor de spierontwikkeling, voor overgewicht. dus daar moeten we goed op letten. Experts adviseren om kinderen tot twee jaar helemaal niet voor een scherm te zetten. Mark Rutte heeft een extra overleg in de agenda gezet met de top van het kabinet. Hij wil praten over de verkiezingsuitslagen van vorige week, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, er moest natuurlijk wel iets gebeuren na die monsteroverwinning van de boer-burgerbeweging van vorige week. En, en niet te vergeten het verlies dat alle vier de regeringspartijen toen hebben geleden bij de provinciale verkiezingen. En vandaar dus dat Rutte nu voor komende dinsdag dat extra beraad heeft georganiseerd met uh, vicepremiers. En dat zijn dus Kaag van D66, Hoekstra van het CDA en Schouten van de ChristenUnie. En dinsdag komen ze waarschijnlijk samen in het torentje van Rutte. Lionel Messi heeft er weer een mijlpaal bij. Hij maakte gisteren voor zijn land Argentinië het 800ste doelpunt uit zijn carrière. Het was voor het eerst dat Messi met zijn land weer in actie kwam sinds de wereldbeker wonnen. Dat feestje werd nog even dunnetjes overgedaan in Buenos Aires. Messi's eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo kon niet achterblijven. Hij speelde gisteren voor Portugal zijn 197 e Interland. En dat is een wereldwijd record. Ronaldo prikte er tegen Liechtenstein ook nog even twee in. En het weer nog gebieden met regen, maar ook opklaringen vanochtend met best wat zon. Later vandaag zijn er weer meer buien met ook kans op hagel of onweer. Het wordt 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog één file op de A10 West richting Den Haag en Rotterdam na een ongeluk bij Osdorp. Bij Amsterdam heb je daardoor nog 10 minuten oponthoud en er zijn twee rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg elk moment wordt vrijgegeven.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 Ja. Ja, ik hoor je. Ja, ja. Even zitten in te breken, want dan gaan geen is tien uur. Maar, eigenlijk niet. We zijn, we zijn in overtreding. We zijn Bel de politie. Maar, oh, oh, maar, Oh, nog vijf minuten.